De man van 34 werd later door de politie neergeschoten en overleed in het ziekenhuis. Volgens de politie handelde hij alleen. Zijn motief is onbekend. De dader zou een machinegeweer hebben gebruikt. Op het moment van de beschieting was het druk in de discotheek. De politie van Constans meldt dat veel mensen zich verstopten of wisten te vluchten. Bij een fietswedstrijd in de Belgische Ardennen is een Nederlandse deelnemer om het leven gekomen. De man uit Lochem werd in de nacht van vrijdag op zaterdag aangereden door een auto. De bestuurder reed door. De Nederlander deed mee aan de Transcontinental Race, een extreme wedstrijd over een afstand van 4000 kilometer, waarbij ook s'nachts wordt gefietst. De start is in het Belgische Geraardsbergen. de finish is over twee weken in Griekenland. Bij een raffinaderij van Shell in Pernis heeft brand gewoed in een hoogspanningsstation. Een deel van de raffinaderij is stilgelegd. Er is geen gevaar voor de omgeving. Volgens de Milieudienst Rijnmond was er gisteravond een explosie... en het duurde uren voordat de brand weer kon blussen. Vanwege de brand is de raffinaderij aan het afvakkelen... wat veel lawaai en vlammen veroorzaakt. Shell heeft al excuses aangeboden voor de overlast. De EK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden is op tv bekeken door ruim 2 miljoen mensen. Dat waren er 400.000 minder dan de wedstrijd tegen België. Nederland bereikt het halve finale door Zweden in Doetinchem met 2-0 te verslaan. Het weer, zon, maar ook een paar buien, vrij veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen dezelfde temperaturen, er is morgen wat meer zon, het is vrijwel droog en er staat morgen minder wind.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 We beginnen rustig aan. zei het al, zangeres Beth Hart was dit. En eh, het nummer heette The Jazz Man. Ja, omdat ik het zo'n leuk melodietje vind. Omdat ik er helemaal vrolijk van word. En omdat ik dat graag met u wil delen... gaan we verder met een nummer van Van McCoy. Nou, voor sommigen, als ik die naam roep... dan weten ze meteen wat er aan de hand is. Dan doen we de hassel. big band van eh, Van McCoy was dit met eh, Doe de Hassel. Eh, ik heb ook nog een killer bee meegenomen. En dat is een, een, een bij die dan aanvalt. Maar hij, hij doodt niet echt hoor. Het is echt een... hij doodt de tijd zeg maar, hè, die bij. En dat doet hij op het orgel van Rob Mostert. En Rob Mostert is een uitstekende Hammond-organist. Maar dat geldt ook voor onze Zandvoortse Anita Duif. En ik hoop dat ze meeluistert. Want Anita, deze is speciaal voor jou. De Killer Bee, Rob Mostert. betekent een killer bee. Rob Mostert was dat met zijn Hammond Orgel. U kent natuurlijk Jimmy Smith, heel bekend eh, met jazzy en eh, muziek op het, uh, op het Hammond Orgel. En, uh, maar Rob Mostert, hij leerde het geheim van de Smith. En dat is duidelijk te horen, want hij heeft een geweldige band met zijn Hammond Orgel. En medemuzikanten vormt hij een zwingend combo, om het zo maar eens te zeggen. En ik draai het speciaal voor Anita Duif. Ja, een beetje, beetje vies weer de afgelopen week. Hoop regen en zo, narigheid. Eh, niet zo leuk voor de strandexploitanten hier in Zandvoort. Niet zo leuk voor de mensen die graag bruin willen worden. Maar ik hoop dat de koffie bruin staat. Vanmorgen voor u. En dat u zich even lekker onderuit gaat zitten. En dan zorg ik ook nog dat de wind gaat liggen. Want er staat een beetje veel wind. Morgen minder trouwens, hoor ik net op nieuws. Maar ik zorg vandaag dat de wind eh, zich een beetje terugtrekt. En dan eh, heb ik hulp van Joni Mitchell. Stormy Weather. Prachtig nummer. There's no sun up in the sky Stormy weather Since my man and I ain't together Keeps raining all is bare. Gloom and misery everywhere. Stormy weather. Just can't get my poor old self together. I'm weary all the time. All the time. so weary all of the time when he went away the blues stepped up and met me if he's gone to stay that old rocking chair's gonna get me every night i pray that the lord above will let me walk in the sunlight once more. I can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. keeps raining. Oh. Ja, ook zo'n uh, oud jazz, of een oude Classicer, zo moet ik het zeggen. Eh, Stormy Weather van Joni Mitchell. Eh, ik heb vakantie, luisteraars. Ja, zou ik niet zeggen. zit natuurlijk nou maar helemaal in het zweet te werken bij de radio. Maar ik heb vakantie. En tijdens die vakantie heb ik altijd mijn, mijn downzone Leroy heb ik, zeg maar bij me thuis. En morgen, ja, morgen, dan gaan we vliegen met elkaar. Zullen zeggen, ja, duiven vliegen altijd. Nee, maar gaan we gaan echt vliegen met een vliegtuigje in Lelystad. Kennis heeft zijn vliegbrevet. En die, eh, die heeft ons uitgenodigd om eh, ja, morgen eventjes boven Bloemendaal eh, te hangen met het vliegtuigje. En dan kan ik ook nog een paar luchtfoto's maken van Bloemendaal. Dus dat is allemaal meegenomen. En ik wil u uitnodigen, luisteraars. Echt waar, dat meen ik echt. Ik wil u gaan uitnodigen om samen met mij dat alvast een klein beetje te gaan beleven. Nou, dan zou je zeggen van nou, duif, hoe doe je dat? Nou, dat doen we gewoon met Michael Bublé. Die kent u allemaal. En die zingt op zijn eigen voortreffelijke wijze... zingt hij natuurlijk Come Fly With Me. Nou, moet ik hem nog eerst nog even opzoeken. Ik had hem klaarstaan, maar hij is weer weggeschoten. Verdorie, Michael, waar zit je? Even speuren. Michael Jackson, die is het niet. Nou, dat is, eh, dat is raar. Michael Bublé, Come Fly... Ja, hier zit hij. Daar komt hij. Als het goed is. Doodse stilte. Michael is, zich kennelijk aan het voorbereiden. Nou, dat is hem nou weer niet. Fly me to the moon. Nou, is ook goed. Let me play <laughs> Een uitstapje. Fly me to the moon is ook goed hoor, Michael.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 Ja, voordat u me nou helemaal eh, gaat afschieten... <laughs> is natuurlijk niet Michael Bublé, maar Frank Sinatra. Hè, dit. In other words... Fly Me to the Moon zit nog met mijn mond vol te praten ook. Ja, ik moet even de inwendige mens even versterken, luisteraars. Dat is af en toe ook nodig. Anders valt duif van zijn kurk hier in de studio. Dan heb je helemaal geen muziek meer. Dat moet je ook niet hebben natuurlijk. Eens even kijken wat ik allemaal nog meer voor u verzameld had eh, vanmorgen. Jazz a Go Go. En dat wordt gezongen door Frans Gal. En Frans Gal kent u natuurlijk van Poupée de Sier, Poupée de Sol. Maar ze zingt ook jazzy. Ja, zo waar. Frans Gal. Je sais ce qu'il nous faut, c'est du jazz à gogo. Tous ceux qui l'aiment bien et moi qui l'aime bien, on va chanter ensemble pourvu que ça balance. Frans Gal, een popzangeresje. Poupée de Sier, Poupée de Sol, ik zei het net al. een Ella, Ella, allemaal van die eh, moderne, of wel moderne, eigenlijk ouderwetse popliedjes uit, eh, uit de jaren 70, meen ik ongeveer. En nu ook een, uh, een jazzy stukje. Ja, ze zingt ook jazz, zegt ze, alleen als ik zwaar getafeld heb. <laughs> Nou, daar houden we het dan maar op. we gaan naar de gebakken banaan en dat doen we met Dexter Gordon. Fried Bananas. Ja, saxofonist Dexter Gordon was dat. Eh, mooi hoor. Het koperwerk en dan allemaal eh, syncopisch gespeeld en dan ook nog tegelijk. <laughs> Ja, dus uh, geef het je maar te doen. Maar we hebben ervan kunnen genieten. Het orkest van Dexter Gordon. We gaan verder met een nummer van Henk Mobley. Voor mij onbekend, voor u misschien ook nog. Maar dat gaat veranderen de komende minuten. Remember. was dat met zijn band. En eh, ja, ik vind het heerlijk hoor. Als een bassist allemaal kwartnootjes speelt. Hè. Boem, boem, boem, boem, boem, boem. Gaat lekker swingen dan. En eh, kwartnootjes voor de leek. Ja, het zijn gewoon nootjes op de tel. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Af en toe een zestiende nootje tussendoor. Boem, boem, boem. Maar tijdens zijn solo mag zo'n bassist natuurlijk uitpakken. Maar als hij gewoon lekker een nummer speelt... Eh, als het nummer begeleid moet worden... dan brengt het een bijzondere zwing erin. En daar hou ik van. Dan weet u het ook vast. We gaan weer heel wat anders draaien nu. Want ja, anders dan zou we hetzelfde horen. Dat is niet de bedoeling. Herb Albert met Crawfish. En dan heeft u meteen een bossa novaatje te pakken. En u waant zich meteen een beetje in de tropen, hè? Nee, niet in het Tropenmuseum, in de tropen. Albert en zijn Tijuana-bras. Ja, vroeger als mijn collega, mijn muzikale collega Ruud Jansen... verkering had, dan schreef hij altijd briefjes naar zijn liefje. En dan zei hij altijd, I'm gonna sit right down and write myself the letter. Ja, meestal kreeg hij geen brieven terug. En dan ging hij zijn eigen maar een briefje eh, schrijven. En, dan dan klonk het van, I'm gonna sit right down and write myself a letter. Nou, dat deed eh, Fats Smaller ook, luister maar.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 I'm gonna sit right down and write myself the letter. feeling better. Ja, leuk hè. I'm gonna sit, right down and write myself a letter. We gaan eh, alweer heel rap naar de klok van 11 uur zie ik op mijn klokje. Dus ik, moet, eh, ik kan nog een paar eh, nummers voor u draaien. Maar ik blijf tot 12 uur heerlijke muziek voor u verzorgen. Dus blijf luisteren naar ZFM Yes zou ik zeggen. We gaan naar Cantaloupe Island. En dat doen we met Herbie Hancock. Cantaloupe Island. Dat was eh, de band van Herbie Hancock. Eén laatste nummertje nog voor het nieuws eh, dadelijk weer voorbij komt. En dan eh, straks na 11 uur kom ik nog een volle uur bij je terug met ZFM Jazz. Palenka en Marco Bublé, Pennies from Heaven. Every time it rains, it rains pennies from heaven. And don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortune falling all over the town. Be sure that your umbrella is upside down and trade them for a package of sunshine and some flowers.